Eefje Kunnen met het NOS Journaal. In de wijde omgeving kan overlast van de rook zijn. Vorig jaar juni was er ook een veenbrand in de Deurnense Pil. Die leidde telkens weer op en richtte veel schade aan. Voor het eerst in bijna tien jaar zitten er minder mensen in de bijstand. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering nam vorig jaar af met zo'n 3500. Er zitten nu ruim een half miljoen Nederlanders in de bijstand, zegt het CBS. Er is vooral een afname te zien onder mensen tussen de 27 en 45. De schoonzoon en politiek adviseur van president Trump, Jared Kushner, krijgt de dagelijkse geheime veiligheidsbriefings van de Amerikaanse inlichtingendiensten niet meer. Waarom Kushner geen machtiging krijgt van het Witte Huis is niet duidelijk. Eerder liep zijn aanvraag vertraging op omdat hij meer dan 100 buitenlandse connecties niet had vermeld. Flink meer Nederlandse boeren zijn het laatste jaar suikerbieten gaan verbouwen, meldt het CBS. De oppervlakte aan de bieten is in een jaar tijd met 21% gegroeid naar 85.000 hectare. De meeste suikerboeren zitten in Noord-Brabant, Zeeland en het noorden van het land. De populariteit van suiker heeft alles te maken met het Europese suikerbietenquotum. Dat werd afgelopen september afgeschaft. Nu mag elk land in de EU in principe onbeperkt suiker maken en afzetten. En een zangeres in Egypte heeft een half jaar cel gekregen om een grapje over de rivier de Nijl. Sherine Abdelouwab, die ook actrice is en jurylid bij de Arabische versie van The Voice, zei dat ze geen water uit de Nijl zou drinken omdat ze bang was voor parasieten. De 37-jarige Sherine kan nog in hoger beroep gaan. Het weer. In de loop van de nacht trekken de sneeuwbuien via het noorden het land uit. Het koelt af naar min 6 tot min 10. Het KNMI waarschuwt voor gladheid door bevroren sneeuw op de weg. Morgen zon, maar ook een krachtige oostenwind.